Vannacht kwam ook premier Rutte nog in zijn auto naar dat overleg toe in de hoop een doorbraak te forceren. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, de premier heeft dat overleg ook niet vlot getrokken. Maar er wordt de komende tijd wel weer verder gepraat. Wat zegt dat? Ja, dat zegt in elk geval dat er nog steeds de bereidheid is om wel een akkoord te bereiken. Want de komende weken praten ze door. En als die bereidheid er niet geweest was, nou, dan was het vannacht echt wel stuk gelopen. En dat is dus niet gebeurd. In het Noord-Hollandse Tuitjenhoorn is vannacht een vuurwerkbom door een brievenbus gegooid. Door de explosie sprongen ramen en kreeg een bewoner rondvliegend glas in zijn gezicht. Ook een auto voor het huis en de carport raakten beschadigd. Tot nu toe zijn er bij scholierenclub LAX al ruim 180.000 klachten binnengekomen over de eindexamens. Veel klachten gingen over dat die te lang of te moeilijk waren, zoals economie op het VMBO. Ook werd er Geklaagd over geluidsoverlast. Zo konden duizenden leerlingen in Rotterdam zich door de herrie van de Feyenoordhuldiging niet goed concentreren. En de grootste bank van Duitsland gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De steenrijke Amerikaanse miljonair werd in 2019 opgepakt voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Hij pleegde in zijn cel zelfmoord. Deutsche Bank was lange tijd de bankier van Epstein en negeerde allerlei verdachte signalen, legt mijn collega Nick Wouters uit. Toch heeft Deutsche Bank ervoor gekozen om vijf jaar lang zijn bankier te zijn eh, geweest. Ook al stond Epstein al geregistreerd als zedendeliquent, waren er allerlei verdachte transacties. Schikkingen die met vrouwen getroffen werden, waarvoor miljoenen werden overgemaakt. Een van de slachtoffers spande daarom een rechtszaak aan tegen de bank, want die zou geholpen hebben het misbruik van Epstein overeind te houden.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 Hey. Uh. Pas maar toe, mijn dag gaat goed. je toe, je toe, Raad je toe, ik lach je toe. Geen stress picture of ik lay low. Ik ben af en toe een Ik ben op licht, ik ben op love, ik ben op fuego.